7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het kabinetsbesluit... om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen niet ver genoeg gaan. Ze willen dat het voorstel direct wordt ingetrokken. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn wel tevreden over het kabinetsbesluit. Deze partijen waren toch al geen voorstander van het plan... maar hadden er wel voor getekend in het regeerakkoord. In de Verenigde Staten heeft de Senaat het debat over kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beëindigd. En daarmee is de weg vrij om eventueel morgen al over de definitieve voordracht van Kavanaugh te stemmen. Het is nog steeds niet zeker of Kavanaugh die stemming overleeft. Drie republikeinse en een democratische senator zouden nog over hun stem twijfelen. Een Duits stel is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen... voor het martelen van vrouwen in een boerderij. Twee slachtoffers overleefden die martelingen niet. De twee lokten gedurende enkele jaren zeker acht vrouwen naar hun boerderij in Huxter in Noord-Rijn-Westfalen. Twee vrouwen stierven aan hun verwondingen. Het lichaam van een van hen werd in kleine stukken gehakt en verbrand in de open haard. Frankrijk heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden chansonnier Charles Aznavour. President Macron noemde Aznavour bij de ceremonie in Parijs een van de gezichten van Frankrijk. Het Franse publiek was massaal op de ceremonie afgekomen. Asnavoers kist was bedekt met een Franse vlag... en daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië... het land waar zijn ouders vandaan kwamen. Asnavoer wordt morgen in besloten kring begraven ten zuidwesten van Parijs. In Amerika is een meteoriet ontdekt die bijna 80 jaar werd gebruikt als deurstopper om een staldeur open te houden. De eigenaar van de boerderij liet de steen toch maar een keer onderzoeken en een Amerikaanse hoogleraar geologie bevestigde dat het een meteoriet is die zo'n 100.000 dollar waard is. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 5 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen start zonnig, maar later neemt de kans op bewolking toe. En ook is het daar regen bij. Het wordt warm met 18 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 handsome and He's living in a real world, but never ever treats me wrong. when he's beside me, these dreams are.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 afraid to open my thinking Oh, can't you see? Love is a dog, got a hook in me. 讯息。 b a l unbelievable. You're unbelievable.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 Estoy sufriendo en la soledad.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 Thank you.